Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben weer een weerrecord te pakken. Sinds het begin van de metingen is het in de maand maart niet zo warm geweest als dit jaar, zegt het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 9 graden, terwijl dat hiervoor gemiddeld 6,5 graad was. In de beeld was er geen enkele dag waarop het vroor. Normaal gesproken zijn er in maart zo'n acht vorstdagen. Erg zonnig was het trouwens niet, maar droog was het wel. Er viel minder regen dan normaal. Ook de missionair minister Dijkgraaf is boos dat er weer een nieuwe bangenlijst rondgaat. Hij noemt het bijzonder walgelijk en onacceptabel. Hij zegt daarbij dat er dringend een cultuurverandering nodig is bij studenten. En daarbij doet hij ook een beroep op andere studenten om elkaar aan te spreken op dit soort gedrag. Ook op scholen wil de minister het makkelijker maken om klachten en meldingen in te dienen. En Dikke Noordin is opgepakt. Dat is een grote drugsbaron die in Dubai is aangehouden. Dikke Noordin is de bijnaam van Noordin LH... die ooit begonnen is als loopjongen in een Nederlandse bende... maar is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers... in de drugswereld van Antwerpen. De 36-jarige wordt verdacht van cocaïnehandel... illegale wapenhandel en drugsgeweld op grote schaal. Dikke Noordin wordt uitgeleverd aan België. En het paasweekend staat voor de deur. En voor veel mensen is dat ook weer de tijd dat ze zin krijgen om een tentje op te zetten... en met een wc-rol over het veld te lopen. Want het paasweekend is het onofficiële begin van het kampeerseizoen. Ook deze Limburgse camping in Elslo is vanaf vandaag weer open. Al moeten er wel last minute nog wat dingetjes gebeuren. De laatste plankjes en de lampjes eh, nog even controleren. De douches controleren. En eh, dan eh, gaan we los. Vandaag komen er 24 aan. Dus eh, als we aan het eind van de middag eh, hebben we als het goed is een eh, lekker sfeertje in een mooi zonnetje. Dus we mogen niet mopperen. Als iedereen komt opdagen zit de camping dit weekend al voor driekwart vol. En dat vindt de eigenaar een prima score voor de start van het seizoen. Dan nog het weer. Het is droog, maar vannacht komen er buien aan.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 lost myself again. I lost myself again. Cause I lost myself again. I lost myself again. The devil's in the things I do and causes so much pain. lost myself again. lost myself again. lost myself. to breathe in. I'm a gun inside a holster, the widow to my innocence, and I'm frothing at the mouth.